Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NS stapt op. Karel van den Driest zegt zich verantwoordelijk te voelen voor fouten die de afgelopen maanden zijn gemaakt. Zo bleek de NS te hebben gesjoemeld bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Dat leidde tot het vertrek van topman Huges. Maar door een fout van de Raad van Commissarissen maakt hij alsnog aanspraak op een vertrekvergoeding en een bonus. Rusland heeft de sancties tegen de Europese Unie met een jaar verlengd. Daardoor blijft het land voorlopig voedselproducten uit de EU weren. Eerder verlengde de EU de economische sancties tegen Rusland. Zolang de afspraken over een bestand in Oekraïne worden geschonden... versoepelt de EU de maatregelen niet. In Den Haag hebben de meeste partijen positief gereageerd op de uitspraak van de rechter over het klimaatbeleid. Volgens de rechter moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen sneller terugdringen. Volgens de PvdA is dat goed voor de economie en voor de leefwereld van onze kinderen. De SP en D66 noemen de rechterlijke uitspraak uniek en historisch. En ook de ChristenUnie en GroenLinks juichen de uitspraak toe. De VVD is het niet met de rechter eens en waarschuwt voor de gevolgen voor de welvaart en de werkgelegenheid. In Doetinchem zijn vier scholieren opgepakt die handelden in vals geld. Ze boden op het schoolplein briefjes van 50 euro te koop aan voor 20 euro, meldt de Gelderlander. Een deel van het valse geld werd uitgegeven in de binnenstad van Doetinchem. De vier opgepakte scholieren zijn weer vrij. Hoe oud ze zijn is niet bekend. Bokster Nushka Fontijn staat op de Europese Spelen in Azerbeidzjan in de finale. Ze rekende in de klasse tot 75 kilogram in de halve finales af met de Duitse Sarah Scheurich. In de finale speelt Fontijn tegen de Zweedse Anna Laurel. Zij is tweevoudig wereldkampioen. Het weer, de zon schijnt geregeld, vrijwel overal is het droog. Vanavond neemt de wind iets af en daalt de temperatuur tot zo'n 17 graden. Morgen wordt het wat warmer dan vandaag, 20 tot 25 graden. Er zijn dan perioden met zon, maar vooral het noordoosten maakt nog kans op een bui.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 En op de Rijban richting Den Haag daar staat 4 kilometer tussen Bunnik en Knopend Kanalen Eiland. A13 richting Rotterdam tussen Delft Noord en de afwitberg Roodreis 5. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht West 4 kilometer. A20 richting Gouda tussen Schiedam Rotterdam-Krooswijk 5. En op de rijbaan richting Hoek van Holland, daar staat 3 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4. Verderop richting Breda staat 4 kilometer tussen Noordloos en Werkendam.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 Van de koning Paul McCartney. Ebony en Ivory hoor je hier bij CFM. Daarvoor nog Cirque de Soleil. En ik gok Allegria. Het is niet mijn muziek, ik heb geen idee. Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Hey, goedenavond. Welkom bij, eh, bij CFM. Leuk dat je luistert. Binnen een paar tellen, dan heb ik hier voor je een nieuwe Stef en Stijn zonder Stijn. En waarom Stijn er niet is, dat ga ik eh, zo meteen uitleggen. En dat eh, geldt hetzelfde als waarom ik je vorige week niet was. We gaan even de absentie doornemen. Dat eh, heeft eh, de conciërge heeft het aan me gevraagd of ik dat wilde doen. Dus uh, dat zometeen. En verder hebben we hier die plaat met zoveel ophef. Leeuw Kleine Drank en Drugs komt eraan.